niet nog vijf dagen te wachten voordat je een abortus mag laten uitvoeren. Vrouwen mogen straks zelf bepalen hoeveel tijd ze nodig hebben om die beslissing te nemen er komt misschien nog een verandering aan. Dat je ook bij de huisarts terecht kunt voor een abortuspil. Maar daar moet de Eerste Kamer nog over stemmen. In het Overijsselse Ommen is plaatsgemaakt om vluchtelingen op te vangen uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De sportschool is daar omgetoverd tot crisisopvang waar zo'n 75 mensen terecht kunnen. Er is heel hard gewerkt afgelopen weekend door heel veel mensen van de brandweer, vrijwilligers, van de veiligheidsregio, van onze eigen gemeentelijke organisatie. En eh, de, ja, de opvanglocatie, de crisisopvanglocatie voor 75 mensen is nu ook echt gereed. De buurvrouw is er in ieder geval blij mee. Welkom mensen uit, eh, ik weet niet welk land, maar eh, van harte welkom in de eh, Ommen. De crisisplek is er voor twee weken. Het COA heeft beloofd dat er dan een betere opvangplek is. TikTok moet duidelijker aangeven wanneer je een reclame ziet op de app, zegt de Europese toezichthouder. Consumentenclubs hadden erover geklaagd omdat influencers vaak niet bij hun filmpjes zeggen of ze ervoor betaald krijgen. TikTok heeft al dingen aangepast. Je kunt het nu melden als je sluikreclame in de video ziet. En influencers kunnen met een knop aangeven dat ze betaald krijgen. En Songfestivalfans opgelet, want er is een bijzonder benefietconcert in Amsterdam vanavond. Kalush Orchestra treedt op. Ja, de Songfestivalwinnaar uit Oekraïne. Ze staan samen met andere deelnemers op het museumplein, zoals eh, S10 en Jean-Guy Macroy, om geld op te halen voor slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.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 Het RIVM meldde vorige week al een flinke toename in het aantal coronagevallen. Door boerenprotesten wordt het morgen erg druk op de weg. Rijkswaterstaat waarschuwt voor mogelijke vertraging over de hele dag... maar in het bijzonder voor een zware ochtend- en avondspits. Het boerenprotest is in stroe. Rijkswaterstaat verwacht dan ook vooral drukte in het midden en oosten. En ook Canada gaat in stappen wegwerpplastic verbieden vanaf eind dit jaar. Volgens Canada scheelt dat de komende 10 jaar 22.000 ton zwerfvuil. In de Europese Unie zijn veel plastic wegwerpproducten sinds juli vorig jaar verboden.